Eefje kunnen met het NOS-journaal. Brabant is een veenbrand uitgebroken. De brandweer kan het vuur niet blussen omdat het moerasgebied moeilijk toegankelijk is. In overleg met Staatsbosbeheer houdt de brandweer de situatie in de gaten. In de wijde omgeving kan overlast van de rook zijn. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnense Pil. Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan. Voor het eerst in bijna tien jaar zitten er minder mensen in de bijstand. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af. Helaas is dit nieuws niet actueel en er wordt aangewerkt om het te verbeteren. Maar dit is niet het dus actuele nieuws, helaas. onder mensen tussen de 27 en 45. De schoonzoon en politiek adviseur van president Trump, Jared Kushner, krijgt de dagelijkse geheime veiligheidsbriefings van de Amerikaanse inlichtingendiensten niet meer. Waarom Kushner geen machtiging krijgt van het Witte Huis is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag vertraging op omdat hij meer dan 100 buitenlandse connecties niet had vermeld. Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het CBS. De oppervlakte aan de bieten is in een jaar tijd met 21% gegroeid naar 85.000 hectare. De meeste suikerboeren zitten in Noord-Brabant, Zeeland en het noorden van het land. De populariteit van suiker heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum. Dat werd afgelopen september afgeschaft. Nu mag elk land in de EU in principe onbeperkt suiker maken en afzetten. En een zangeres in Egypte heeft een half jaar cel gekregen om een grapje over de rivier de Nijl. Sherine Abdelouwab, die ook actrice is en jurylid bij de Arabische versie van The Voice, zei dat ze geen water uit de Nijl zou drinken omdat ze bang was voor parasieten. De 37-jarige Sherine kan nog in hoger beroep gaan. Het weer. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien via het noorden het land uit. Het koelt af naar min 6 tot min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw op de weg.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 En voor de liefhebbers, in de tweede uur hebben we er nog eentje van, van die drie. En we begonnen met Girl of Independent Means, de tweede hit van de Honey Bus uit 1968. <laughs> Speciaal voor collega Ruud Jansen omdat hij het zulke fijne muziek vindt. Eh, we gaan naar de eerste twee pittige plaat. Gaan we altijd wat rustiger aan doen. En dat doen we met eh, eh, Nat King Cole. Zit er nou iemand te slapen hier? <laughs> omdat, hij het zo, omdat hij het zo naar zijn zin heeft. wat rustiger aan gaan we nu doen met het nummer uit 1961 van Nat King Cole. Hier is Let There Be Love. Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chili con carne sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. Ah, but first of all, Please let there be love. let there be love. En was het nou net King Cole of was het hem nou net niet? <laughs> dat zullen we nooit weten. Nou, nou, zijn zoon was het net niet in ieder geval. Eh, maar dit was een Let There Be Love van net King Cole uit 61. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dan met name de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Vier nieuwe binnenkomers en de eerste op 40. Sky Pilot van Eric Burden en The Animals. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and the bayonets they shine. He's there to help them all that he can. to make them feel wanted. He's a good holy man. zone. He feels good with God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the man will find courage in the words that he said. was de eerste nieuwe binnenkomer op 40. Eric Burton en The Animals en Sky Pilot. Het hele nummer duurt ruim 7 minuten. Maar die gaan we even, <clears throat> even wat eh, minder lang draaien, zou ik maar zeggen. En daar zijn eh, eh, redenen voor. Maar daar komen we later dit uur op terug. De volgende nieuwe binnenkomer staat op 36. Tom Jones en Delilah. Ja, en daar komt hij dan. of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife LP Velvet and Steel is Gold. En dat was Delilah van Tom Jones op 36. En twee plekjes hoger op 34, Lulu en Me, The Peaceful Heart. together Een van de vele hits van Lulu Me, The Peaceful Heart. En die kwam binnen op nummer 34. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is natuurlijk... De klapper van de week. En die komt deze keer van Elvis Presley en de Guitar Man op 24. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note.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 En eh, dat is natuurlijk eh, geen, eh, over het algemeen geen plezierig leven geweest. Laten we daar maar duidelijk over zijn. Maar in ieder geval, het heeft heel veel mooie muziek opgeleverd. Zoals ook zijn eigen compositie, Claudette, de naam van zijn eerste vrouw... the date is over at her front door. And when I kiss her goodnight, I'll holler more, more. so happy door Roy Orbison en gezongen door Don Phil uit 1958... was dit Claudette door de Everly Brothers. En na de tip van Willem, daar zijn we zo aan toe... hebben we een nummer van Roy Orbison en dat zingt hij dan zelf. Nu de tip van Willem en die komt uit 1978 van de LP... Some Girls van de Rolling Stones. En als je dat, eh, dat, eh, die LP noemt, dan denk je aan Miss You... aan Respectable of Beast of Burden... maar niet aan Faraway Eyes... En dat is de keuze waar eh, het oog van Willem opgevallen is. Het is een country nummer en Ronnie Wood speelt de pedal steel. Hier zijn de Stones, de tip van Willem en Far Away Eyes. Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station. And the preacher said, You know, you always have the Lord. nog niet op mijn eh, favoriete playlist van mezelf. Maar dat heb ik eh, toen ik de tip binnenkreeg meteen maar even goed gemaakt. De Rolling Stones, Far Away Eyes van het eh, album Some Girls uit 78. En dat was de tip van Willem. Zoals beloofd krijgen we nu Roy Orbison van zijn LP Mystery Girl. Postuum uitgebracht in 1989. het album was al af. Maar aan het eind van het jaar 88 kwam Roy Orbison te overlijden. Maar er staan weer geweldige nummers op, zoals deze. A Love So Beautiful. heb het al eens eerder verteld, maar Tom Petty en Bob Dylan... die stonden bij een opname van de Traveling Wilburys... te kijken naar de partij die... te luisteren naar de partij die Roy Orbison inzong... en hun monden vielen gewoon helemaal open. En terecht, wat een fantastische stem. Roy Orbison met dit nummer A Love So Beautiful... van het album Mystery Girl. Over fenomenale stemmen gesproken. Hier is eh, Linda Ronstadt van het album Simple Dreams... Poor, poor, pitiful me. album Simple Dreams was dit Linda Ronstadt en Poor Poor Pitiful Me. En het album werd geproduceerd door Peter Asher. En waar kennen we die ook alweer van? Nobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree and then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Everywhere I go, the sun comes shining through. Everyone I know is sure it shines for you. Even in my dreams I look into your eyes Suddenly it seems I've found a paradise Everywhere I go the sun comes shining through It means so much to be a part of a heart of a wonderful one Nobody I Know... de follow-up van World Without Love, geschreven door McCartney. Ehm, we gaan naar een top 100 dit uit 1962 en die komt van Little Eve, The Locomotion... En die schreven het voor haar <laughs> omdat zij oppas was voor hun kinderen. De Locomotion van Little Eve. Eh, we gaan even iets bijzonders doen. Gisteravond om 10 uur is er een meisje geboren. Nou gebeurt dat natuurlijk regelmatig. Dat er meisjes worden geboren, elke dag. Maar deze is wel heel bijzonder. Het is namelijk het eerste kind van Mandy en Sven. En zij zijn de vader en moeder geworden van Nore Hanni. En Noren, dat is een naam uit het Grieks. En dat betekent licht of zonnestraal. Daarmee heeft zij eh, haar oma en opa blij gemaakt. Sandra en Siebrand van der Veen. Maar ook haar overgrootouders Leo en Hanny van der Veen. En mij ook, want ik ben daardoor oud-oom geworden. Hoe bijzonder is dat? Speciaal voor Mandy en Sven draaien we Kim Wilde en You Came. The Close uit 1988 van Kim Wilde. Ze schreef You Came en dat schreef ze speciaal voor de geboorte van haar eerste dochter. Ah, haar eerste kind ook trouwens. Ehm, veel plezier, heel veel geluk. Mandy en Sven met Noren. En natuurlijk ook Sibrand en San, en eh, mijn zuster en zwager. We gaan eh, door met ehm, Man in the Fog van de Flying Burrito Brothers... van het album eh, ehm, Burrito Deluxe. says just one time. Our seats are so close in the dark, and this feels. 1970 was het jaar het album Burrito Deluxe. En dit waren de Flying Burrito Brothers en Man in the Fog. We gaan naar een eh, ex-gitarist van Thin Lizzy. En de man heet Snowy White en die had een eigen grote hit in 1983. Van zijn LP The White Flames draaien we Bird of Paradise.